spoedige start. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het ziekenhuis in Spijkenisse stopt als zelfstandig ziekenhuis. Het wordt een satellietziekenhuis van drie instellingen in de buurt... waaronder het Maasstad in Rotterdam staat in een persverklaring. Het Ruwaard van Putten kwam vorige maand in opspraak... door een onverklaarbaar hoog sterftecijfer op de afdeling cardiologie. Maar de reden van de nu genomen maatregel is financieel, staat in de verklaring. In de Tweede Kamer is het debat aan de gang over VVD-staatssecretaris Wekers. Die ligt onder vuur vanwege contacten met oud-wethouder Van Rij uit Roermond... die van corruptie wordt verdacht. De oppositie vraagt zich af of Wekers Van Rij een wederdienst heeft verleend. Van Rij heeft een financiële bijdrage geleverd aan een reclamezeil... voor de verkiezingscampagne van Wekers. Wekers erkende gisteren dat hij meer had moeten doorvragen naar de financiering... en dat hij te lichtvaardig heeft gereageerd op vragen uit de media. Almere wil dat er zo snel mogelijk weer intercity-treinen stoppen op station Almere Buiten. Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling op 9 december stoppen op Almere Buiten geen intercities meer. Die rijden nu met de Hanselijn naar Almere Poort. In de brief aan staatssecretaris Mansveld klaagt de gemeente Almere over te volle treinen en langere reistijden voor mensen die met de Flevolijn naar Amsterdam reizen. De sprinters die nu op Almere buiten stoppen zijn volgens de gemeente in de spits niet lang genoeg. Almere vraagt Mansveld om haar invloed bij NS maximaal aan te wenden om de problemen te verhelpen. De veiligheidsregio Utrecht heeft stickers uitgedeeld... die over een pikante foto op de omslag van de brandweeralmanak 2013 geplakt kunnen worden. Op de kaft staat een foto van een blote vrouw omwikkeld met afzetlint. De veiligheidsregio vindt dat de foto getuigt van weinig respect voor vrouwen. In de Almanak staan alle adressen van alle brandweerkorpsen en veiligheidsregio's. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. In het noordoosten mogelijk met natte sneeuw. Minima vannacht tussen 4 graden in het zuiden en 1 graad in het noorden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen bij 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan 30 files, bij elkaar 100 kilometer. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A10 Zuid naar Amersfoort bij Oud-Zuid 4 kilometer. En verderop bij knooppunt Watergraafsmeer 4. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein 8. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 8. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4.